Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn op oudejaarsmaatregelen genomen rond het vuurwerk bij de Erasmusbrug. Pas een half uur voor middernacht werd besloten dat het evenement gewoon door kon gaan. Er was die avond een melding gekomen van een terreurdreiging. Toen daarvoor twee mensen werden opgepakt in Maastricht was de dreiging verdwenen. Bronnen zeggen tegen de NOS dat de dreiging uitging van een moslima. Zij werd opgepakt samen met iemand die haar wilde helpen om naar Rotterdam te komen. De 29-jarige Brit die gisteren op Schiphol zou hebben gedreigd met een bom is weer vrij. Het Openbaar Ministerie zegt dat onvoldoende is komen vast te staan dat de man op de luchthaven heeft geroepen dat hij een bom bij zich had. Een Bali-medewerkster had zoiets gehoord, waarna de Brit werd aangehouden. Een deel van vertrekhal 3 werd korte tijd ontruimd. Nederland moet veel meer doen om executies in Saoedi-Arabië te voorkomen, vindt Amnesty International. In Saoedi-Arabië werden vandaag 47 mensen geëxecuteerd. Nederland heeft volgens Amnesty steeds gezegd dat Europa zich moet uitspreken tegen executies. Als voorzitter van de EU moet Nederland nu het initiatief nemen, zegt Amnesty. Bij een zelfmoordaanslag in Somalië zijn vier mensen omgekomen. Dat gebeurde in een restaurant waar veel journalisten en ambtenaren komen. De terrorist droeg een net pak met daaroverheen een bomgordel. Veel mensen zagen dat op tijd en wisten te ontsnappen. Volgens de Somalische regering is de aanslag het werk van de terreurgroep Al-Shabaab. De Elfstedenhal in Leeuwarden is het hele weekend dicht door een brand in de machinekamer. Daar was vanochtend kortsluiting, waardoor de stroom in de schaatshal uitviel. Alle schaatslessen voor het weekend zijn erom afgezegd. Met noodaggregaten wordt de koelmachine in Leeuwarden draaiende gehouden... om te voorkomen dat de ijsvloer smelt. Het weer, vanuit het zuidwesten gaat het vanavond opnieuw regenen. In het noordoosten gaat het vriezen, met kans op sneeuw of ijzel. Lokaal kan het glad worden.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 Dit is hier weer, ondergetekende Fred Heij hier bij CFM Radio vanuit Zandvoort. En eh, ja, allereerst natuurlijk eh, allemaal een eh, heel gelukkig en ja, gezond nieuwjaar eigenlijk. En ja, een hoop, een hoop, hoop leuke dingen mee mag maken weer dit jaar.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 save the De wensen voor het nieuwe jaar. Ja, we kennen hem nog draaien. Happy New Year van ABBA. Lekker Lekkere gouden ouwe. Verveelt nooit deze plaat. En mocht u net inschakelen, alsnog de beste wensen vanaf deze kant. En eh, we gaan weer de lekkerste muziek draaien. Masari en A Brand A New Day. radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio.gmail.com Yesterday, when I was young taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned, I always built Alas, on weekends, shifting sand, I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was with pleasures lay in store for me and so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concert itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand that never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Jan. Jan. Jan. Charles Navour en Yesterday When I Was Young hier bij ZFM Entertainment eh, for You. En we gaan lekker verder met eh, Monique Smit en Tim Dalsma. En eh, langzaam wordt het weer zomer. Zo is het. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. www.zfmzandvoort.nl daar kun je alle informatie op vinden. Adem Steek je handen uit je mouwen, ga naar buiten. Zet je tanden in vandaag en dagen uit. Luister maar een vogel fluit je naam. Hang je zorgen als de lakens uit het raam. Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. Alle wolken naaien over als we isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Aw, oh, you shouldn't have. hoor. Heerlijke muziek hier bij ZFM Entertainment for You. En eh, we gaan eh, gewoon lekker verder tot, uh, tot de klokjes van 7 uur natuurlijk. En dat doen we met uh, Aiken. En hij hebben het over Lonely.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 dat allemaal eh, hier bij CFM. En eh, ja, lekkere muziek hoor. En dat bewijst ook maar weer dat uh, ja, dus, uh, vandaag weer een kaartje hebben gehad. helemaal uit Indonesië. Dus ja, CFM wereldwijd natuurlijk. En ja, dat geeft de mens weer moed. We gaan lekker verder met Ricky Martin en Living La Vida Loca. En zo direct natuurlijk de drie op een rij van Fred Heij hier bij CFM. Blijf luisteren, tot 7 uur ben ik bij u. zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Got nowhere to go, got nothing to do. It's the day after Christmas and I'm thinking of you. I'm looking out of my window, but there's nothing to see. Even the snow that was falling thought it was time to leave. But I, I'm doing fine. Cause everyone says that these are the best days of my near the autumn of my life. Got some gray on the sides. Yes, I promised to work out, honey, but I just can't find the time. I'm not a billionaire yet. I guess there's nothing for me. got the wife, dog, car, and house, and some cards up my sleeve. But I, am doing fine. Cause everyone said that these are the best days of our lives. where the wild roses die. You find a soft place to hide, and where your troubles don't mind. These are the best days of our life. The world is crazy, God is gone, no heroes waiting all night. city from her darkest night. So, where are the brave? I don't mean the soldiers that fight the wars, but the man on the corner working in a store, he hopes that his kids grow up to be honest men and make him believe again. But I, am doing fine. Cause everyone said that these are the best days of my says that these are the best days of my allemaal hier bij ZFM. En eh, ja, dat op, op die 106.9. En eh, op de kabel natuurlijk 104.5 hier in Zandvoort. En eh, daar hebben we ook nog Text TV natuurlijk op kanaal 40 en 45. En ja... We gaan even kijken hoor. Dat, was, ja, dat waren de drie van drie op een rij van Fred Heij. En dat was dus Denny Vera. Daar begonnen we mee met de Best Days of My Life. De tweede was een Nederlandstalige van Ali Bakker. En dit is eh, geen spel. En de derde was Sinita met A Toy Boy. En uh, we gaan er weer lekker eh, muziek draaien van Stevie Wonder. En I just call to say I love you. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Want ik ben erbij Tot de klok is van 7 uur. No New Year's Day to say razão. van 6 uur was dit de eh, The Dire Straits en The Walk of Life hier bij CFM. En we gaan lekker naar het nieuws toe van 6 uur en dat doen we met uh, eh, Rockset. En ze hebben het over Joyride. Tot zo! Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.